Een bewoner van een andere woning vluchtte meteen toen het brandalarm afging... maar liet een pan op het vuur staan waardoor een tweede brand ontstond. In totaal moesten 100 woningen worden ontruimd, zei de politie gisteravond. Op dit moment eh, is ja, het zo dat nog niemand de, het pand weer in kan. Wel is eh, tijdens eh, de hele scan en de verkenning gebleken dat niet op elke verdieping er evenveel rookontwikkeling was. Een deel van de mensen kon gisteravond alweer terug naar huis, maar sommigen moesten in een hotel slapen. Nederlandse bedrijven worden steeds diverser. Maar het betekent niet automatisch dat werknemers zich ook meer geaccepteerd en gelijk behandeld voelen. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau, die dit soort dingen onderzoekt voor de overheid. Werknemers met een migratieachtergrond voelen zich vaak uitgesloten. En opvallend, zo voelen ze zich vaak bij bedrijven die juist meer diversiteit op de werkvloer proberen te krijgen. Vandaag wordt er in Egypte verder onderhandeld over het plan om de oorlog in Gaza te stoppen. Volgens Egyptische media verliepen de eerste gesprekken tussen Israël en Hamas gisteren goed. President Trump liet er gisteravond nog weten er alle vertrouwen in te hebben. Vandaag is het ook precies twee jaar na de terreuraanslagen van Hamas in Israël. En dan een record in Limburg. Daar is een fly gebakken van, let op, 1058 kilo. Hij heeft een doorsnee van bijna 8 meter en er zitten onder meer 600 eieren... maar ook 300 kilo suiker en 350 kilo bloem in. En daarmee komt hij in het Guinness Book of Records. De reuzenvlaai werd gemaakt om te vieren dat de brood- en banketbakkersbeurs 70 jaar bestaat. De manager is blij. Ja, wel wat emotie. De bakker die was aan het huilen, ik had klamme handjes. Het is toch even spannend totdat je de officiële go krijgt. Dus trots voornamelijk. Er zat heel veel werk aan. En hoeveel stukjes ze eruit gaan snijden? Officieel volgens ChatGTP is van 6000. Maar goed, we snijden op zijn Limburg, dus wij gaan voor de 3500. Ja, ze zullen dus geen honger hebben voorlopig in Maastricht. Heb ik het weer nog voor je? Het is vooral een bewolking bewolkte dag met af en toe een buitje en het wordt 16 tot 18 graden.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 feels the way I do about you now. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Egypte zijn de eerste gesprekken tussen Hamas en Israël... over president Trumps Gaza-plan goed verlopen, melden Egyptische staatsmedia. Vandaag gaan de onderhandelingen verder. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Amsterdam-Nieuw-West is een dode gevallen. Zo'n 100 woningen zijn ontruimd. De brand is inmiddels geblust. Het ging vorig jaar wat beter met musea. Er werden minder kaartjes verkocht dan het jaar ervoor, maar de omzet steeg wel. En ook schaften meer mensen een museumkaart aan. En het weer, bewolkt wat regen of motregen. Er is misschien ook wat zon en het wordt 16 tot 18 graden. Dit is ZFM. Unchain my heart Baby Let me be Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. it up, the monkey face. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick.